Straks meer. Maar nu eerst het van 5 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep... tegen de veroordelingen van Dino S. en Ali A. in het liquidatieproces. De rechtbank in Amsterdam sprak de twee wegens gebrek aan bewijs... vrij van de moorden op Kees Houtman in 2005... en Thomas van der Bijl in 2006. Het OM had levenslang geëist... De twee kregen wel straf voor lichtere vergrijpen, waaronder het bezit van een vals paspoort en witwassen. Ze kregen een half jaar en anderhalf jaar cel. Het Centraal Instituut Toetsontwikkeling in Arnhem gaat aangifte doen van diefstal. Opgaven van de CITO-toets die volgende week op basisscholen in Nederland wordt gegeven... doken op op internet. Via Marktplaats bood iemand ze te koop aan. Het CITO weet niet hoe de gegevens zijn uitgelekt... maar benadrukt dat de CITO-toets geen centraal examen is. De opgaven zijn dan ook niet zo goed beveiligd. De Raad van het Primair Onderwijs vindt dat er in het uiterste geval... een alternatieve toets moet komen. Een man van 37 die twee weken geleden in Groningen werd aangehouden... voor de dood van een vrouw van 66 is mogelijk betrokken bij een tweede misdrijf. Hij zou ook brand hebben gesticht in een woning in Groningen... In het huis werd het lijk van een man van 71 gevonden. De politie zegt dat de twee zaken met elkaar hebben te maken, maar wil er niet meer over kwijt. De oorlogsschepen van de Nederlandse marine worden vanaf 30 april aangeduid als zijner majesteits. Dat is het gevolg van de aanstaande troonswisseling. In de afgelopen jaren waarin een koningin staatshoofd was... hadden alle oorlogsschepen het predicaat harer majesteits. Ramsi Nasser heeft zijn laatste gedicht als dichter des vaderlands voor koningin Beatrix geschreven. In het gedicht O zoete onbereikbaarheid haalt hij jeugdherinneringen op aan de koningin. Het weer, veel bewolking en periode met regen. Vanavond trekt de wind aan. Morgen zacht en ochtends veel regen. In de middag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan lange files op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein 5... En tussen Westpoort en Duivendrecht 12 kilometer. na 12 Utrecht richting Den Haag bij Woerden 12 kilometer.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 Via de kabel op 104.5. En in de ether op 100.